Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Versoepel de boel, zegt nu ook de politie. Agenten moesten afgelopen weekend op meerdere plekken ingrijpen bij illegale feestjes. En volgens de politiebond is het handhaven niet meer vol te houden. De coronaregels moeten worden versoepeld. De rek is eruit. Mensen hebben behoefte aan een uitlaatklep. En daardoor zie je dat eh, eh, er veel illegale feesten zijn. De spanningen lopen op. Dus vanuit veiligheid zeggen wij indringend advies. joh, zorg dat er meer eh, horeca open kan, dat de theaters weer open kunnen. Eh, want die uitlaatklep is gewoon hartstikke belangrijk. Er wordt door het kabinet nagedacht over het opengooien van culturele plekken en horeca tot 8 uur s avonds. Ja, en dus zetten theaters, bioscopen, cafés en restaurants de stoeltjes weer neer en sluiten ze de tap alvast hoopvol weer aan. Maar je voorbereiden terwijl het nog niet precies duidelijk is wanneer ze allemaal weer open mogen en hoe dan, dat blijkt toch lastig. Toch zijn deze ondernemers blij dat er eindelijk aan hen wordt gedacht. Tegelijkertijd wil je dat zij een reëel beeld hebben over hoe zo'n cultuursector dan weer open moet. Je moet wel echt wel meer uren hebben dat je open eh, kan als club. Wil het sens maken. Dus wij, wij hopen toch wel echt dat je tot 10 of tot 12 uiteindelijk eh, mag als startpunt. Morgenavond om 7 uur is er weer een coronapersconferentie. Ander nieuws dan, bericht nummer zoveel over de woningmarkt. In meer dan 40 jaar tijd stegen de huizenprijzen niet zo snel als in het afgelopen jaar. Blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in Flevoland gaat het hard. Gemiddeld werd een koophuis vorige maand voor 4 ton verkocht een cruiseschip in de buurt van Florida dat een stop zou maken in Miami... heeft het roer op het laatste moment omgegooid. Het schip heeft een omweg gemaakt naar de Bahama's... omdat er in de VS nog een brandstofrekening van 4,6 miljoen dollar open stond. De plannen van de reizigers werden door het ommetje flink omgegooid. Ik had to appointments and everything that's going week. We were all very scared. We didn't know what was going to happen. morning we did not know we were going to get off the ship. Ja, maar als het schip wel gewoon zou hebben aangemeerd in Miami... was er van de vakantie ook weinig over Gebleven. De rechter had namelijk besloten dat het aan de ketting zou worden gelegd tot die rekening was betaald. Het weer nog, veel wolken met alleen in het zuidoosten wat opklaringen. Vanmiddag breekt op meer plaatsen de zon door en het wordt vandaag een graad of 6.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 van de coronamaatregelen in de horeca en de cultuursector. Er is nog discussie over de vraag of die tot 8 uur open mogen of misschien toch later. De politiebond vindt dat de coronaregels moeten worden versoepeld. Volgens de bond is het handhaven van de regels nu niet meer vol te houden. En mede door toeleveringsproblemen en de terugroep- en herstelactie van slaapapneuapparaten... heeft Philips afgelopen jaar minder omzet gemaakt. Over heel 2021 haalde het bedrijf een omzet van ruim 17 miljard euro... en dat is 2 miljard minder dan het jaar ervoor. Het weer op veel plaatsen is het bewolkt, maar in de loop van de dag klaart het op. Vanmiddag hier en daar zon, maar in het noorden blijft het bewolkt bij maximaal 6 graden. Zij deed vroeger kader, maar ze gebruikt de kop.